11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Duizend vluchtelingen de grens met Slovenië overgestoken. Ze kwamen het land binnen vanuit een Kroatisch plaatsje met 170 inwoners. Dat is de afgelopen dagen overspoeld door vluchtelingen... die op doortocht zijn naar onder meer Oostenrijk en Duitsland. In Brussel wordt vandaag door Europese leiders gepraat over de vluchtelingencrisis... in de Balkanlanden en Oost-Europa. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn 17 doden gevallen bij een brand in een karaoke-bar. De brand brak vannacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. Er waren toen honderden mensen aanwezig in die karaoke-bar. Ze waren aan het zingen in verschillende afgesloten ruimtes. Het lukte het barpersoneel niet om het vuur te doven met brandblussers... en duurde daarna ruim een uur tot de brandweer er was. Veel bezoekers van de karaoke-bar op Sulawesi vluchtten via de ramen... omdat er maar één deur was. De 17 slachtoffers konden niet op tijd naar buiten komen en stikten in de rook. In Europa komen volgend jaar strenge regels voor veilige vliegroutes op aandringen van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen de luchtvaart. 15 maanden na de ramp met MH17 zou de kans op een nieuwe crash boven het oorlogsgebied nog altijd levensgroot zijn. De Europese toezichthouder op de luchtvaart komt volgens de krant met regels om de risico's van het vliegen boven conflictgebieden beter in kaart te brengen met andere landen te delen. In Wales is een auto de rookruimte van een nachtclub binnengereden. 13 mensen raakten gewond toen de auto door de muur van die rookruimte knalde. De politie van Wales heeft de bestuurder van de Audi A4 gearresteerd. Hij had waarschijnlijk te veel gedronken.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 Don't think you know me. dreams. They are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings and brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do. Our places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. beetje voor jazz te worden. Ook dit nummer, No Diggity. Tief Baron. we got open all town. Strictly beats, she don't play around. Got much ground. Got game by the pound. But getting paid is a forte. Each and every day through up the cash fast when it comes to the gas. But by no means average, she's on when she's gotta have it. Baby, you're perfect and I wanna get in. Can I get down rapnummer.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 Maar bij een meisje zoals hij ben ik kansloos. ik dacht dus dat, dat het een stukje van uh, Maskenada was. Ik weet het nog steeds. zojuist geluisterd naar Red Garland Trio met This Autumn. Nu Banks, Someone New. Oh, I wish you knew the deal. Gotta learn from far away. And I simply need space. Space for me to be. And I think you need it too. selfish for assuming I did this for you too. You still got me round your finger, even though I'm far away. Please believe. forgive me. Though I'm doing this for you, baby, can't you see there's such a thing of loving someone so much that you need to give me time to let them breathe? But you don't understand. I wish you is ook weer eh, begonnen met een nieuw album. Ik zag ze bij Spotify bij een nieuwe album staan. er zitten een aantal hele leuke nummers tussen. Het is een beetje achtig eh, album geworden. We gaan nu luisteren naar Real Blues van Saint-Germain. En verderop komt er nog een eh, nummer aan. saint asked, would you please, ma'am, come back home? come back. Well, you can see, that I can be a son of bitch, but I don't wanna be him no more. Just keep on, keeping on. Een ander nieuw nummer waar ik on this Man, so please don't rap upon his door. Just keep on, keeping on. And Keep On. I don't wanna change the world. Just the people who live in it just keep on keeping on. If life is cheap, politicians are rich. Being free can be expensive. Just keep on keeping on. Ain't it true that no one moves to the city to find happiness? So peace of mind, you better keep on keeping on. But if there was a tender app being satisfied, wouldn't you always swipe to the right or just keep on keeping on? Oh, I keep giving love. revolution's here and it's on the man. So push that red button, my friend. Just keep on keeping on. Time's a cheetah running free. You're just catching up with the end. Just keep on keeping on. Everybody knows the quickest and most fun way to lose some weight is MDMA. So just keep on. fortune teller called old age. You better keep on keeping on. Well, you better keep on breathing down to the last. Life goes slow, but death comes fast. Just keep on keeping on. In some ways, it's all about the money a bee slice worth half teaspoon of honey. So just keep on keeping on. andere nummer van Saint-Germain. Voila. Viola. Voila, I guess. Ehm, en eh, ook een beetje wereldmuziekachtig iets. Het deed me heel erg denken eh, aan, een aantal andere nummers die ik wel eens gedraaid heb. En die heb ik ook achteraan staan. Koener, Ali Farka, Touré, Haidu. einde gekomen van de tweede uur van ZFM Jazz. Ik hoop dat u heeft genoten.